Jon van Kam met het Internationaal. De president van Georgië, Zurabishvili, erkent de uitslag van de parlementsverkiezingen niet. Ze roept de bevolking op om morgenavond uit protest de straat op te gaan. Volgens de Centrale Kiesraad in Tbilisi werden de verkiezingen gisteren met een kleine meerderheid van bijna 55 gewonnen door Georgische Droom. Die regeringspartij vaart een pro-Russische koers. Volgens waarnemers van de OVSE was er bij de verkiezingen sprake van geweld, intimidatie en omkoping. President Sorabishvili denkt dat Moskou erachter zit. Ze spreekt van een speciale operatie van de Russen. Iran is niet uit op oorlog, maar zal met een gepaste reactie komen... op de Israëlische aanval van gisternacht. Dat heeft president Pezeskian gezegd, meldde Iraanse media. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei... hintte eerder vandaag ook al op een tegenreactie. De Israëlische premier Netanyahu zei dat met de aanval alle doelen bereikt zijn. Hij noemde die nauwkeurig en krachtig. Het Israëlische leger heeft weinig bekendgemaakt over wat de doelwitten waren van de grote aanval de Syriërs hebben in Den Haag gedemonstreerd tegen het vluchtelingenbeleid. Als het aan het kabinet ligt, worden delen van Syrië veilig verklaard... en kunnen asielzoekers uit die landen terug. Volgens de demonstranten wordt er misschien minder gevochten... maar is Syrië niet veilig zolang president Assad aan de macht is. Ook wijzen ze op het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar staat heel Syrië op rood. Er stonden vandaag vier wedstrijden op het programma in de eredivisie. Ajax won in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van Willem II. Ajax staat nu op gelijke hoogte met Feyenoord. Komende woensdag de tegenstander in de Kuip. Feyenoord won met 2-0 van FC Utrecht. Het was de eerste nederlaag voor Utrecht dit seizoen. FC Twente won in Enschede de derby tegen Heracles Almelo. Het werd 5-0 en rond deze tijd begint de wedstrijd AZ Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond en vannacht kans op mist. Het koelt af naar gaten of 6. Morgen wisselvallig met wat regen. In het zuiden meer zon bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4, Daarna richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een hoogtemelding. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor hoogmaalde 10 minuten vertraging, één rijstrook is dicht. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is nog steeds dicht voor de Wijkertunnel door bergingswerkzaamheden. Er staat 7 kilometer file. Het verkeer moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. En daardoor staat er al lange file op de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Tussen afrit Spaarndam en de aansluiting met de A22 is de vertraging een uur.